Goedemiddag, het is weer een zaterdagmiddag en dat bij Radio 501. Prachtige muziek heb ik voor jullie vandaag en eh, ook nieuwe muziek, gloednieuwe muziek. Ik heb het al op Facebook rondgetetterd. Eh, uh, eh, nieuwe muziek van Paul McCartney en dat album komt in oktober uit. En daar heb ik al een nummer van, dat laat ik je straks horen. En eh, Mike Cavanaugh die stuurde mij eh, eh, een paar albums op. En daar heb ik ook een paar mooie tracks van. Ehm, de hele zaterdag kun je lekker luisteren naar Radio 5 1 Nou, de hele zaterdag niet tot 24 uur vannacht. Maar wel vanmiddag. straks komt om 2 uur Gijs Hoogland met Hoogtijd voor Hoogland. En dan moet ik zeggen Gijs laagstreepje Hoogland. Want zo noemt hij zichzelf. En dan na Gijs schijnt toch Chris Thijsmans met Thijs Mania aanwezig te zijn. Dat, was er, eh, dat hing er even om. Dat was eventjes afwachten of dat zal lukken. Omdat eh, Chris heel erg druk is in de studiotechniek. En eh, ja, heb daar zijn handen vol aan. En hij hoopte toch een twee uurtjes vrij te kunnen maken om het programma voor jullie te doen. Dus kijk even om vier uur of hij er is. Nou, het gaat hartstikke lekker worden vandaag bij Radio lijn. Ik hoop dat iedereen eh, ja, de boodschap al gedaan heeft en lekker blijft zitten. Ik uh, eh, startte dit uur met de Beatles en je hoorde Drive My Car. En eh, een prachtig mooi nummer heb ik nu voor jullie en dat heet I Am Who I Am. En het is van Ben's Brother. I'll stand my ground. You're tying my hands. You can rearrange me. It all falls down. It all falls down. something I'm not. Why don't you wake up and see all the good things you've got? A heart isn't made out of clay, not something you shape with your hand understand I am who I am, and you can't change me. I've done what I can, now I stand my ground. You're tying my hands if you rearrange me, it all falls down. sorry if I keep disappointing you again and again. But I am who I am, and you can't change me. I've done what I can, now stand my ground. falls down. It all falls down. Oh. niet Ik ben wie ik ben. Dat was eh, Ben's Brother. En nu eh, een, lekkere uit België. En dat is Vaje Condios met uh, Na, Nee, Na, Na. Nou, ga eventjes om de koffiepot een lekkere swing maken. Schenk dan in en dan even lekker de bank koffie drinken. België. Nee, na na na. En eh, dit nummer heet Chasing the Sun. En als het mooi weer is, dus dan wil je die wel najagen, die zon. Eh, steeds met de zon mee door het eh, hele continent heen. Heerlijk vakantie vieren. Maar de meesten zullen alweer terug zijn. of misschien al aan het werk. En ja, dan zijn ze toch weer op de zaterdag in een dagelijkse routine. Blijf luisteren, want dit is Doyle Bramble de tweede. En Smokestack, Chasing the Sun. Is the Sun heet het nummer. Ja, dat past wel bij de zomer. En nu voor alle fans van John Allen heb ik hier van zijn laatste eh, eh, cd, en het heet Still the Feet, heb ik het nummer Lucky I Guess. Welkom bij Radio 501 op de zaterdag. Mijn naam is Rogier van Liesveld, ik ben er tot twee uur. Been up, on spat out cold. Short oversold. Some people say I've been the victim of my own success. I can't explain it, I'm just lucky, I guess. I played the game for what it was, got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie. The way some people talk, you would have thought I could have hung for less. Don't blame me, boy. I'm just lucky, I guess. Shipwrecked me and I'll build a boat. Throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do to me. I haven't done it myself. I've been down in the trenches with the pimps and I've waded through the mud to it was up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. The way I see it, I'm just lucky, I guess. now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright 501. 501. The heartbeat of internet radio. En zo is het maar net. Het hart klopt op de eh, internet, het hart van Radio 501. En daar luister je op dit moment naar. Chris Smithers, dat is een Amerikaan en die speelt eh, op een, eh, ja noem je dat, zijn dobro. En ik heb hem gezien in... nee, Apeldoorn niet, in Groningen, een aantal jaren terug. En daar heb ik toen deze cd ook gekocht. En van die cd van Chris Smithers draai ik nu voor jullie Drive You Home Again. Tellers eh, die dat op eh, muziek doet. Prachtig eh, mooie muziek maakt hij en die cd is ook prachtig mooi. En ik zou hem aanraden om, ja, zou aanraden om te gaan aanschaffen. En voor de liefhebbers van Stevie Ray Vaughan natuurlijk hier Pride and Joy. unturned land. Nieuwe plaat van eh, Mike Cavanaugh. Het heet And I Found You. Dat stuurde hij naar mij op. En daar gaan we nu naar luisteren. I'm going to your place tonight. Cause we both know you can't come to mine. Frankie is waiting by for my past. I'm sorry that I asked. I'm sorry the world is bad. You told me that you loved me, and I told you back. I guess the world is not all bad. And I found you. we both know you can't come to mind. I'll just tell him I'm going to Charlie's, and I can be 25. That's alright. And as I write this song, it's been in me for so long. Forgive me if I mention him. your place tonight. Well, maybe someday you can come to mine. Singer-songwriter Cap Mike Kavanaugh. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Charlie Luske en die zingt Hold On, I'm Coming. En dit was een live versie. Het is nu dus hoog tijd om eh, te gaan luisteren naar eh, de gloednieuwe single van Paul McCartney. En het album eh, wat uitkomt in oktober, dat heet New. En van dat album hebben ze een single getrokken en die heet ook New. En die ga ik nu jullie laten horen op deze zaterdag op Radio 501. Hier is Paul McCartney. Don't look at me this way what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. onbekend werk van eh, Paul McCartney. En nu bekend dus, want het is nu een single geworden, dus iedereen heeft hem nu gehoord. Dit is Tom Wilson, uit eh, Canada komt die en die heeft eh, Super Sun Natural op de plaat gezet. radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Tijd voor eh, Steamy Windows van Tony Joe White eh, van het album Closer to the Truth. En dit is ook meteen de schrijver van het nummer en het is bekend geworden door Tina Turner. Dit is Steamy Windows. Windows. Beslagen ramen, autoruiten die beslagen zijn doordat er een paar mensen met elkaar aan het stoeien zijn in die auto. Waarschijnlijk hebben ze ook nog de ramen dichtgehouden. Nou, dan wordt het helemaal bloedheet. Um, maar daar hebben we het niet over. Het is zaterdagochtend, dus eh, dit is meer voor de zaterdagavond. Eh, wat eh, wel lekker is op de zaterdagochtend vind ik, en dat is eh, Bob Dylan van het laatste album van hem, Tempest. En daar heeft hij een, een song opgezet speciaal voor John Lennon. En het nummer dat heet Roland John. En het duurt maar liefst even 7 minuten en die gaan we helemaal beluisteren. in the on your way to your journey. Shine your light, move it on. You burn so bright. Roll on, John. Sailing through the trade winds bound for the south. rags on your back just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep dark cave. Shine your light, move it on. You've been so bright for a long time. I heard the news today, oh boy. They hauled your ship up on the shore. Now the city gone dark. There is no more. They tore the heart right out and cut it to the nickel. Shine your light, move it on. You burn so bright. We're all on Put on your back. you won't be far from wrong. The sooner you go, the quicker you'll be back. You've been cooped up on an island far too long. Shine a light, Move it on. You burn so bright. right now over me, Your bones are weary, you're about to breathe your last Lord, you know how hard that it can be Shine your light Moving on You burn so bright John rolls through the rain and snow. Take the right hand road and go where the buffaloes go. They'll trap you in an ambush for you know. Too late now to say about up and I'm roll on Bob Dylan We gaan zo eh, naar eh, Dire Straits met Southbound Again. En dan uh, Steed met Better Man. dat is de plaat voor je hoofd. En dan gaan we eventjes naar de boodschappen. En dan ben ik in het volgende uur weer bij jullie terug. Radio 501. Is Radio 501. een boodschap doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen.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 Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Dit, dit is Radio 501. met Rogier van Diesveld. Land and Crosby steals a Welkom in het tweede uur van deze zaterdag op Radio 501. Ik heb er een uurtje op zitten en ik ben nu aan het tweede uur begonnen. En eh, je hoorde de Concrete Sneakers met Good Old Days. Eh, we hebben Paul McCartney eh, gehad in het eerste uur met zijn nieuwe single die net uitgekomen is. En het album komt in oktober uit, dus houd daar even in de gaten als jij Paul McCartney fan bent. Mike Kavanaugh, die heb ik ook gedraaid in het eerste uur. Die heeft ook werk ingestuurd naar mij. En het is gloednieuw werk wat net uit is gekomen. En ehm, van Mike Cavanaugh draai ik straks rond eh, half twee ongeveer nog een nummer. Dan kan je nog even luisteren wat Mike Kevin, uh, ja dat is een moeilijke naam, Cavanaugh, wat die eh, doet voor muziek. Wat, wat hij maakt, wat hij schrijft en wat hij zingt. ik vind het een mooi werk wat hij maakt en dat wil ik een beetje aandacht geven in dit programma hier op Radio 5 alleen Want wij zijn er natuurlijk altijd voor onbekend en opkomend talent. En Mike Cavanaugh is hier eh, volgens mij in Nederland niet zo bekend. Zeker niet op de radio. Misschien wel in het circuit, maar niet op de radio. Ehm, ik ben er tot twee uur hier op Radio 501. En straks komt eh, dan mijn collega Gijs Laagstreepje Hoogland. Met eh, hoogtijd voor Hooglands, Hoogland in die ze van 2 tot bier. Van thee tot bier. Of van 2 tot 4, hoe je het maar wil zeggen. Eh, het is zaterdagmiddag. Eh, vaak zijn de mensen boodschappen aan het doen. Maar eh, als ze nog geen boodschappen gaan doen... dan hebben ze hier misschien een beetje troost aan... aan deze twee uur lekkere muziek. En ja, dat is misschien heel bluesvol allemaal. Want de blues die kan diep in je zitten als je weer eh, er tegenop ziet als je boodschappen moet gaan doen. Maar ja, die verlaat je nooit, de blues. En daar zingt de dijk over. En die hebben een prachtig mooi nummer op de plaat gezet. En die is getiteld De blues verlaat je nooit. Je komt bij een kruising, kan rechts, links of rechtdoor. Toen je van huis ging, was het hiervoor precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel willen verlaten. De blues verlaat jou niet. Dat je kwam bij die kruising, kon rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising Rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. Je bent er nog lang bij, lange Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. maar de blues verlaat jou nooit. De dijk met de blues verlaat jou nooit. Ik ben eh, inmiddels ook koffie aan het zetten, want het is eh, lunchtijd. En eh, een stukje brood met een lekker kopje koffie, dat is niet mis. En Etta James, die zingt I Just Wanna Make Love To You. En die zegt ook I Wanna Cook You Bread. Nou, en als de brood van mij is, vind ik dat lekker. Doe ik er een kopje koffie bij. to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes James niet meer onder ons. Uh, ze is helaas van deze wereld. Uh, live Minus Zero, No Limit. Uh, dat is van Bob Dylan en dit keer gezongen door Jackson Brown. I love, she speaks like silence Without ideals of violence She doesn't have to say she's faithful That she's true like ice, like fire carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. dagger dangles, madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks tumble into one another. My love winks, she doesn't bother she knows too much to argue or to judge. The bridge at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer night blows rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. station. We komen aan bij de driemansformatie D-Wolf uit Nederland. En het nummer wat ik hier voor jullie heb, prachtig mooi vind ik het. Luister vooral naar die Hammond die op de achtergrond hoort. Dus A Fishing Night at Noon, D-Wolf. die prachtige muziek maken. Het bestaat uit gitaar, Hammond-orgel en drums. En de bas wordt op het Hammond-orgel eh, gespeeld. Eh, prachtig mooie eh, muziek. En daar blijven we bij, bij prachtig mooie muziek. Want dan kom ik bij Jack Mees uit. En dat is een Nederlandse singer-songwriter. Sneaked Out of Heaven's Door heet dit nummer. Dear daddy, why did it take you so long to let me know you love me? Now you're dead and gone. Was it so hard for you to see? Or didn't anyone tell you that you were just special, just like me, your son? I love you more than when you were alive, since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before for a minute, you sneaked out of heaven's door. Well, they all came to get you, and you said it was good. Your brothers and your sisters showed you the way to the land of God that you always used to fear. The promise came true on your dying day. Oh, I love you more than when you were alive, since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute you sneaked out of heaven's door. So I believe there must be heaven after all, for no longer I will deny. And I cried some tears when you called out my name. But it's time for a while to say goodbye. Oh, I love you more than when you were alive. Since you spoke to me from somewhere above. Funny, but I know more than ever before. For a minute, you sneaked out of heaven's door for a minute he sneaked out of heaven's door. For a minute he sneaked out of heaven's door. zijn de koors. Oftewel de koors waren dat. Radio heette het nummer en het was een live versie. En nu Coldplay met het mooie nummer Paradise. En Coldplay, ja, die hebben toch wel hele mooie albums gemaakt. En eh, een van die nummers die eh, op een die mooie album staat is dit nummer. Play Paradise. Ja, en op zaterdag hoor je natuurlijk eh, uitgebreid te lunchen van 12 tot 2. Of te brunchen, dat kan ook. Of eh, heerlijk uitgebreid eh, onderuit de zak met een kop koffie voor je boodschappen gaan doen. En dan lekker luisteren naar Radio 501. We gaan weer even terug naar Mike Cavanaugh. daar heb ik dus muziek van binnen gekregen. Dat is gloednieuw. Dat is een singer-songwriter en die komt, zover ik weet, uit Amerika vandaan. En op uh, dat album wat hij mij opstuurde, daar staat A eh, Winter's Day. She says the winter makes her sad And the morning light of spring she waits for I said, I'm sorry about your dad. He's gonna wake up soon and find the girl he never had. Well, now, hell, be strong. away, even though the smile on your face is fake. You're beautiful anyway. Draw me a picture, sing me a song. You tell me anytime, anytime at all. You told me it's the simple things in life Funny how it still holds true after all you've been through. Will now Heather be strong for me? smile on your face is fake is eh, Carol King met It's Too Late. Eh, veel nummers heeft zij geschreven. En dit is een van die hele mooie nummers. We gaan zo naar de Lange Frans met de 3J's. En het nummer heet Niets dan Gezeik. Prachtig mooi nummer opgenomen in Studio 9 in Brussel. Voor een eh, gelijknamig tv-programma. Wat een tijdje gedraaid heeft op de Nederlandse televisie. Radio 501. Solar Station. Wassen, scheren in de kleren, broodjes smeren, rennen, vliegen voor een baas die je niet kan waarderen. In de vielen op de hielen van gelijkgestemde zielen. Het wordt de kielen, kielen door die vierkante wielen staat er bij stil. Dit is niet wat je wilt, wordt er een traan aan verspild. Of maak je verschil. Ah. Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan het bekijken. Was somber domper na domper. Je ziet de crisis gedonder en je hoopt op een wonder. Zo wil je niet leven, je excuseert je te vaak. Je hypotheek is te hoog, je buurvrouw is een draak. Alles lijkt een herhaling, een slechte vertaling. Om maar te zwijgen over boekenprijzen voor een pond Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan even kijken. zeurt met gelullige gezeik. Ik denk pleur naar mijn sok, maar ze heeft nog gelijk. Ik ben te lui en te lomp en mijn mond is te groot. Mijn daden te klein voor alles wat ik beloof. Ze heeft mijn koffers gepakt, ze staan al klaar op de stoep. Nu kun je gaan, klootzak, dat is wat ze roept. Jij zorgt maar voor je eigen. Wat stond ik dom te kijken? De Ja, dat was Lange Frans en de Drieërs. En dit is Main Street, oftewel Hoofdstraat. Het is een nummer van Uncle Cracker. to get my courage up. It was this long, lovely dancer at a downtown. I love to watch her do her stuff. Through the lonely nights, she filled my sleep. Her body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. down on history. In a pool house, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch you walk on. you made Michael Cracker met uh, nummer Main Street. En voornamelijk eh, maakt hij hip-hop. En dit is dan een beetje een uitschieter eh, op deze plaat. een prachtig mooi nummer trouwens. Het is ook een hit geweest. Alweer van een tijdje geleden, maar toch een mooi nummer. Radio 501 heeft natuurlijk ook hele mooie Americana. een beetje ja, muziek van Amerikaanse-achtige zangeressen. En, en, dit is een nummer dat komt uit Engeland vandaan. Het is eh, Right Down the Line, is van Gary Rafferty. En het wordt gespeeld en gezongen door Bonnie Raitt. Ze eh, maakt prachtige mooie muziek, heeft al heel veel platen gemaakt. En eh, dit is er een van. Eh, right Down the Line. En als je in Nederland komt, zorg dan dat je erbij bent. Want de concerten zijn altijd erg tof en ook wel snel uitverkocht. En Bonnie Raitt, ja, die heeft ook heel veel bluesachtige nummers gemaakt. Maar dit is ja, dus eigenlijk ook een beetje bluesachtig geworden. Maar daar kan je misschien een beetje over twisten. Dit is Fading om even Hans van Lieren en de Sidekicks. En die komen uit Nederland vandaan. En zij stuurde mij deze cd op. Uh, prachtig mooi nummer. Red hot circles in the ocean at dawn. Sunlight is reflecting the day. of life. Langverlier en de Sidekicks. We komen nu bij de laatste plaat van dit uh, uh, programma van deze twee uur. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk eh, voor het eh, luisteren. En jullie kunnen natuurlijk eh, deze zaterdagmiddag van 4, nee van 2 tot 4, ik zeg steeds verkeerd, van 2 tot 4, luisteren naar Gijs Laagstreepje Hoogland met Hoogtijd voor Hoogland. En die heeft weer een hele lekkere lijst met muziek voor jullie klaarstaan. ik besluit dit programma met Joe Bonamassa met Head to Cry Today. Ik zie jullie aanstaande donderdag weer in donderslag van thee tot bier hier op Radio 501.